Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Belgische politie is gisteravond meerdere clubhuizen en woningen van Hells Angels binnengevallen. Ook was er een huiszoeking in Nederland, in Zevenum. Bij de inval in België zijn twaalf leden van de motorclub gearresteerd. Er zijn veel wapens in beslag genomen. Het is niet duidelijk of ook in Zevenum wapens zijn ontdekt. Het UWV krijgt miljoenen euro's aan onterecht uitbetaalde uitkeringen niet terug. Dat blijkt uit cijfers die Omroep WNL heeft opgevraagd bij de uitkeringsorganisatie. Van 2013 tot en met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen ruim 1,5 miljard euro. Daarvan verwacht het UWV een deel niet meer terug te zien. Geschat wordt dat het gaat om een bedrag tussen de 122 en 228 miljoen euro. Koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag. Blok volgt zijn partijgenoot Zijlstra op, die vorige maand opstapte... naar aanleiding van zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. De nieuwe minister zat met een kleine onderbreking van 1998 tot 2012 in de Tweede Kamer voor de VVD. Net als Zijlstra was hij in zijn laatste periode als Kamerlid fractievoorzitter. De politie heeft twee mannen uit Den Bosch en een Belg aangehouden... voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. Naar een vierde man wordt nog gezocht. Tijdens de rechtszitting twee weken geleden werd een fatale schietpartij vorig jaar in Best behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen toen de verdachte aan. Bondscoach Ronald Koeman heeft een flink aantal nieuwe namen opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Ten onder andere Guus Til van AZ, Justin Kluivert van Ajax en Steven Bergwijn van PSV. Ook Wout Weghorst, Marco Bizot Ruud Vormer en Hans Hatenboer zijn opvallende namen in de groep van Koeman. Ze zijn opgeroepen voor de oefenduels van Oranje met Engeland op 23 maart en met Portugal op 26 maart. Weer in het noordoosten kan het nog mistig zijn. Verder is het wisselend bewolkt. Vanuit het zuiden kans op buien. Er is ook wat ruimte voor de zon.